5 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Braziliaanse parlement heeft voor een afzettingsprocedure gestemd tegen president Rousseff. Na een urenlange stemming is een tweederde meerderheid behaald... die nodig is om zo'n procedure te beginnen. Rousseff ligt al tijden onder vuur, onder meer omdat ze zou hebben gerommeld... met de begroting om tekorten te verdoezelen. Nu het parlement zich heeft uitgesproken, moet de senator nog over stemmen. De prijs van ruwe olie is ruim 5% gedaald bij het openen van de beurs in Azië. De daling komt na een mislukt overleg tussen een aantal van de grootste olieproducerende landen. Onder meer Saoedi-Arabië en Rusland willen afspraken maken over een maximum aantal vaten olie dat per dag mag worden opgepompt. Daarmee hopen ze dat de olieprijs niet verder daalt. Maar beide landen kwamen er tijdens het overleg afgelopen weekend in Qatar niet uit. In IJmuiden woedt een grote brand in een sportschool en een café dat ernaast ligt. De brand brak even voor twee uur uit in de sportschool en sloeg over naar het café. Daar waren op dat moment ongeveer 30 mensen binnen. Een van hen raakte zwaar gewond en is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De rest kon op tijd wegkomen. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio is er mogelijk een explosie geweest. Het Britse nationale inkomen kan in 2030 met 6% zijn gedaald als het land vertrekt uit de Europese Unie. Daarvoor waarschuwt het Britse ministerie van Financiën in een rapport. Voor huishoudens komt dat neer op een achteruitgang van bijna 5400 euro per jaar. Er is ook kritiek op het rapport. Britten die voor een vertrek uit de EU zijn, zien het als gesponsorde overheidspropaganda. De Britten mogen op 23 juni naar de stembus om voor of tegen lidmaatschap van de EU te stemmen. Het weer blijft droog en landinwaarts is het zo'n 1 eh, graden. Op sommige plekken kan wat mist ontstaan. Overdag blijft het droog en zonnig, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe.